is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In New York is IMF degene die haar heeft aangerand. De Fransman Strauss-Kaan werd gisternacht opgepakt... omdat hij zou hebben geprobeerd het kamermeisje in zijn hotel te verkrachten. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. Zijn taken zijn voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. Die heeft rond deze tijd in Washington een ontmoeting met het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds... om ze bij te praten over de situatie... Verwacht wordt dat Strauss-Kaan vrij snel zijn ontslag indient. Op het Museumplein in Amsterdam is landskampioen Ajax door zo'n 100.000 supporters feestelijk gehuldigd. Na afloop werd de sfeer grimmig en braken vechtpartijen uit. Ook raakten mensen in de verdrukking. Tientallen mensen moesten bij een EHBO-post worden behandeld. Er zijn 46 mensen gearresteerd. Rond half tien was het Museumplein zo goed als leeg, maar was het in de binnenstad nog een lange tijd druk. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn de eerste huizen onder water gelopen door de overstroming van de Mississippi. Zaterdag werden de noodsluizen opengezet om het overtollige rivierwater te lozen. Een dunbevolkt gebied wordt gecontroleerd overstroomd om te voorkomen dat steden als New Orleans en Baton Rouge onderlopen. De komende dagen zal meer dan een miljoen hectare land blank komen te staan. Zo'n 25.000 bewoners van Louisiana worden erdoor getroffen. Op een boerderij in het noorden van Guatemala zijn 27 lijken gevonden. De slachtoffers, 25 mannen en 2 vrouwen, zijn neergeschoten en de meeste lijken zijn vervolgens onthoofd.